in de bestuurlijke top van het internationale voetbal. Op de agenda van de FIFA staan volgens Van Praag wel een aantal concrete voornemens... tot opschoning en modernisering van de organisatie. FIFA heeft Blatter en Platini beide voor acht jaar geschorst vanwege een dubieuze betaling. De twee hebben aangekondigd dat ze in beroep gaan. Het vuurwerkverbod in het centrum van Hilversum blijft gelden. De vuurwerkhandelaren hadden een procedure aangespannen... omdat ze bang zijn dat ze minder zullen verkopen. Maar de Raad van State vindt het belang van de gemeente Hilversum zwaarder wegen... om gevaar en overlast te voorkomen. De rechter doet volgend jaar een definitieve uitspraak over het vuurwerkverbod. In Brussel zijn sinds gisteravond nu vijf mensen opgepakt... naar aanleiding van de aanslagen in Parijs. Vannacht werden twee broers en een vriend opgepakt. Vandaag werden bij een huiszoeking nog twee mensen gearresteerd. Het is niet bekend waarvan de vijf arrestanten worden verdacht. De Belgische justitie heeft alleen gezegd dat bij huiszoekingen... geen explosieven of wapens zijn gevonden. De oranje handbalsters zijn terug in Nederland... na het behalen van de zilveren medaille bij het WK in Denemarken. Op Schiphol werden ze onthaald door supporters en leden van de handbalbond. De handbalsters waren erg onder de indruk van de opkomst. Ook bondscoach Henk Groener is aangenaam verrast van het enthousiasme in Nederland. Daar zit je in een bubbel, zei hij. Je leeft van wedstrijd tot wedstrijd. Thuis op de bank beseft iedereen pas wat er is gebeurd. Het weer, het wordt overal droog. Vanavond toenemende bewolking en weer wat regen. De wind blijft stevig uit het zuidwesten.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 Someday it'll all be over. One day we're gonna get so. en stuur je allemaal fijne dagen en...